Mariette Krol met het NOS Journaal. Moers in Dordrecht stopt kankerverwekkende stoffen in het afval. En zo komen ze in lucht, grond en water terecht. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat in een rapport aan minister van Nieuwenhuizen. Gemoers zou niet aan de afvalverwerker melden dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in het afval zitten... en die worden er dus ook niet uitgehaald. Hoeveel van die stoffen er in het afval terechtkomen en of Gemoers de wet overtreedt is niet onderzocht. Bij de Azoren is een jacht met 1400 kilo cocaïne aan boord onderschept. De drie opvarenden, een Nederlander, een Brit en een Kroaat, zijn opgepakt. De boot was onderweg van de Caraïben naar Europa... en werd ten zuiden van het eiland Fayal onderschept. De aanhouding was een gezamenlijke actie van de Britse en Portugese autoriteiten. De vliegmaatschappij van Ethiopië gaat voor het eerst in 20 jaar weer vliegen op Eritrea. Dat heeft de Ethiopische premier gezegd na een bijeenkomst met de Eritrese minister van Buitenlandse Zaken. De twee landen zetten daarmee een nieuwe stap in de verbetering van hun relatie. Ethiopië en Eritrea verkeren al 20 jaar in staat van oorlog met elkaar... Maar begin deze maand kondigde de nieuwe Ethiopische premier ineens aan een vredesverdrag uit 2000 na te gaan leven. Even daarvoor schafte het parlement al de noodtoestand af... en werd het staatsmonopolie op onder meer de telecomsector en de luchtvaart opgeheven. En Herman Sietsma wordt de nieuwe nationaal coördinator Groningen... als tijdelijk opvolger van Hans Alders. Hij gaat zich vooral bezighouden met een nieuw stelsel... voor de schadeafhandeling en versterkingsoperaties in Groningen na de aardbevingen. Sietsma is jurist en bestuurskundige en hij was korte tijd lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie.